Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een Amsterdam-slachtoffer van de lawine van eerder deze maand gevonden. De 25-jarige student uit Nijmegen ging met twee anderen buiten de piste snowboarden. Een lawine bedolf hen. Twee van de drie vermiste Nederlanders werden, als, werden al snel gevonden. De zoektocht naar het derde slachtoffer verliep moeizaam... doordat hij waarschijnlijk diep onder de sneeuw lag. Een uitslaande brand heeft vanochtend in Waalre bij Eindhoven een pand met drie bedrijven in de as gelegd. Tot in de verre omgeving waren rookpluimen te zien. In het gebouw lagen onder meer archieven van de gemeente Waalre. De gemeente huurde de ruimte omdat er in het tijdelijke gemeentehuis van Waalre geen plaats meer was. Het gemeentehuis zelf brandde in 2012 af na een aanslag. Destijds gingen er archiefdozen verloren. Vandaag konden ze door de brandweer worden gered. In de eredivisie is Feyenoord uitgelopen op Ajax. De Rotterdammers wonnen met 2-1 bij Heerenveen... terwijl de Amsterdammers met 1-1 gelijk speelden bij Excelsior. Daarmee heeft Ajax nu een achterstand van 6 punten op Feyenoord. Pek Zwolle won uit met 3-1 van Go Ahead Eagles. Het was voor het eerst in 17 maanden dat Zwolle op echt gras won. AZ tegen ADO Den Haag is om kwart voor vijf begonnen. Het weer, vanavond en vannacht, valt vooral in het noorden regen. Het wordt niet kouder dan zo'n 9 graden. Morgen begint de astronomische lente, maar daar is weinig van te merken. Er valt veel regen en er staat een stevige wind bij hooguit 11 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate.